Dat zijn er 2,5 keer zoveel als vorig jaar. De baas van het Openbaar Ministerie zegt dat hij zich nogal zorgen maakt. Volgens hem komt het deels doordat veel jongeren rondlopen met messen maken sommigen heel snel de stap van kleine misdaden naar het grote werk. Bij een brand in een asielzoekerscentrum in Sneek in Friesland zijn vijf mensen gewond geraakt. Het gebeurde even na middernacht, zegt de veiligheidsregio. De eerste eenheid die ter plaatse kwam, die trof een uitslaande eh, brand aan in een van de units. Het zou gaan om een keukenbrand. Eh, overige units moesten worden eh, ontruimd. De woning waar de brand ontstond is te veel beschadigd. De andere bewoners van het AZC kunnen inmiddels weer naar huis. Slecht nieuws over coronasneltesten: Die lijken minder goed te zijn in het opsporen van de Omicron-variant. De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA zegt dat de sneltesten mogelijk minder gevoelig zijn voor Omicron. Mensen die in de buurt zijn geweest van iemand met covid en een negatieve sneltest hebben... krijgen het advies om alsnog een PCR-test te doen. En het is winter en dus dromen veel mensen stiekem van een rondje schaatsen op natuurijs. Maar dan moet je wel schaatsen hebben, er dreigt een tekort. Schaatsenmaker Viking kan amper nog aan staal komen om ze te maken. Er zit een levertijd op van anderhalf jaar. Dat betekent wel dat we aan het einde van dit seizoen voor schaatstaal bijvoorbeeld wel krap komen te zitten. En als er nu winter komt, ja, dan weet ik het niet helemaal precies. Nou, dan zou hun voorraad zomaar snel verdwenen kunnen zijn. De directeur denkt dat dat best kan gebeuren. Als je kijkt naar de kou die al heel lang in Scandinavië zit en dan nu iets meer naar het oosten. Het heeft wel er alle schijn van dat er toch nog wel wat kou onze kant op komt. Ja, voorlopig is het nog niet zover. Het is vandaag bewolkt en er trekt regen over het land van het zuidwesten naar het noordoosten. En het is zacht en gaat of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De N201 van Zandvoort naar Uithoren is dicht bij Hoofddorp. Er ligt al de hele middag olie op de weg. Het asfalt moet daar worden gerepareerd.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 Up on the roof, love is 100 proof, you got me going higher and higher. In every window there's a shadow or two, making love in the night found you as your dreams come true. For once in your life, everybody, I bring your body to love town. I'm midnight madness, moonlight gladness in love town, baby. the 12 o'clock high. Everybody, bring your body to Love Town. A midnight madness, a moonlight gladness in Love Town. Put your hands together. Everybody, bring your body to Love Town. and me, baby, Everybody uh, to love uh, to love Let me see you dance. Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duizenden zorgmedewerkers met long-covid zijn zo lang ziek... dat ze mogelijk hun baan kwijtraken en arbeidsongeschikt raken. Vakbond FNV wil daarom een fonds om de zorgmedewerkers te ondersteunen. Coronasneltesten lijken minder betrouwbaar te zijn bij de Omicron-variant... dan bij eerdere varianten. Dat zegt de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA na onderzoek. Het aantal zaken waarin minderjarigen worden verdacht van moord of poging daartoe... is dit jaar ruim 2,5 keer zo hoog als een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie die het AD heeft opgevraagd. Het weer, vandaag vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regen. Pas in de namiddag regent het in het noordoosten.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 kerstboom. En zet hem op ZFM. I saw three ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. On Christmas Day in the morning. And what was in those ships, all three, on Christmas Day, on Christmas Day? And what was in those ships, all three, on Christmas Day in the morning? On Christmas Day in the morning. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day, on Christmas Day. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day in the morning. And all the angels in heaven shall sing on Christmas Day, on Christmas Day. And all the angels in heaven shall sing on Christmas Day in the morning. Then let us all rejoice again on Christmas Day, on Christmas Day.